Ze wisten alle 200 vragen goed te beantwoorden. Een van deze leerlingen wist daarnaast ook nog eens het goede antwoord op alle 90 opgaven van het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie. Acht kinderen hebben één fout gemaakt. Dit jaar hebben in totaal 157.000 leerlingen de CITO-toets gemaakt. De resultaten zijn vergelijkbaar met andere jaren. Zo scoren jongens gemiddeld beter op de onderdelen rekenen wiskunde en meisjes zijn wat beter in taal. De Belgische informateur Reinders heeft bij koning Albert zijn eindverslag aangeboden. De koning heeft nog niet beslist hoe het nu verder moet met de onderhandelingen voor een nieuwe regering. Tijdens een persconferentie zei Reinders dat het mogelijk is om aan echte onderhandelingen te beginnen. Hij zei er niet bij welke partijen dat zouden moeten gaan doen. België zit al acht maanden zonder regering. Alle formatiepogingen zijn tot nu toe mislukt. In Afghanistan zijn bij een NAVO-luchtaanval mogelijk negen kinderen om het leven gekomen. Volgens een politiechef in de provincie Kunar zijn de kinderen gedood toen ze hout aan het sprokkelen waren. De NAVO voerde de aanval uit nadat een Amerikaanse basis in de buurt met raketten was bestookt. De internationale troepenmacht ISAF, die wordt geleid door de NAVO, heeft een onderzoek aangekondigd. Op een veiling in Iran is een oude auto van president Ahmadinejad verkocht voor 1,8 miljoen euro. De Peugeot 504 van 34 jaar oud werd aangeboden op een liefdadigheidsveiling. Die was georganiseerd door de Iraanse overheid. Met de opbrengst wil Ahmadinejad 60.000